Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Engeland, Oostenrijk en Portugal zijn zware coronamaatregelen afgekondigd. Gisteravond maakte de Britse premier Johnson bekend dat Engeland opnieuw in lockdown gaat. In elk geval tot 2 december. Ook in Oostenrijk komt er een lockdown met een avondklok. En in Portugal gaan delen van het land op slot. Het gaat onder meer om de regio's Lissabon en Porto. Orkaan Goni is aan land gekomen op de Filipijnen. Het is een orkaan in de zwaarste categorie. Het regent en waait nu hard op de Filipijnen. De orkaan heeft al twee aardverschuivingen veroorzaakt. In het land zijn bijna een miljoen mensen geëvacueerd. Zo'n duizend coronapatiënten die in tenten werden verpleegd... zijn naar ziekenhuizen en hotels gebracht. De Filipijnen werden zeven jaar geleden voor het laatst getroffen door een orkaan van dit formaat. Toen kwamen 6300 mensen om het leven en raakten 4 miljoen mensen dakloos. In Nigeria hebben Amerikaanse Special Forces een landgenoot bevrijd die maandag was ontvoerd. Het gebeurde over de grens in Niger, waar de 27-jarige Amerikaan woonde met zijn vrouw en kind. Een groep zwaar bewapende mannen op motoren overviel hem daar en zouden daarna losgeld hebben geëist. In het gebied zijn jihadistische terreurgroepen, maar ook criminele bendes actief. KLM krijgt van het kabinet voorlopig geen staatssteun meer... omdat de luchtvaartmaatschappij het niet eens kan worden met de vakbonden over toekomstige bezuinigingen. Gistermiddag verstreek de deadline die minister Hoekstra had gesteld. Hij eist toezeggingen over bezuinigingen tot 2025, maar pilotenvakbond VNV gaat niet akkoord. KLM-topman Pieter Elbers zegt dat niet te begrijpen. Hij wil voorkomen dat zijn bedrijf uiteenvalt in verschillende groepen. Zonder de miljardensteun van het kabinet dreigt faillissement van KLM. En het weer nog zo goed als droog nu. Het wordt niet kouder dan 11 graden vannacht. De komende dag overwegend bewolkt. Vooral later op de dag kan het veel regenen.